Vanochtend bestormden duizenden migranten het treinstation in Budapest. Ze wilden naar Oostenrijk en Duitsland. Even leek het of er een trein vol migranten naar de Oostenrijkse grens zou rijden, maar die stopte bij een vluchtelingenkamp. Dat liep uit op veel onrust en protesten bij de vluchtelingen. Het wrakstuk van een vliegtuig dat op Réunion werd gevonden... is van het Maleisische toestel dat vorig jaar verdween. Het heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt... na weken van onderzoek. Op het Franse eiland spoelde eind juli een deel van een vleugel aan. Al vrij snel was het vermoeden dat het om een stuk van het vermiste toestel ging. Het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween in maart 2014 van de radar... met aan boord 239 mensen. Een deskundige heeft nu vastgesteld dat een nummer op de gevonden vleugelklep bij het serienummer van het vermiste toestel hoort. In Theater Carré in Amsterdam wordt op 26 september de viering van 200 jaar Koninkrijk feestelijk afgesloten. De viering heeft twee jaar geduurd. De koning, koningin en prinses Beatrix zijn daarbij aanwezig. Na de bijeenkomst in Carré is er een slotevenement op de Amstel... met optredens van onder meer Rauwen Heijzen, André Hazes junior en Ellen ten Damme. Daarbij worden historische beelden getoond op grote schermen langs de gracht. De Nederlandse wielrenner Danny van Poppel heeft de twaalfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Het is al de derde Nederlandse overwinning tijdens de Vuelta. De Italiaan Aru blijft leider in het klassement en Tom Dumoulin staat ook na vandaag derde. Het weer vanavond wordt het geleidelijk overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 7 tot 14 graden. Morgen overdag opnieuw een paar buien, lokaal met onweer. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden een file van 5 kilometer. A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Everdingen 3 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht. A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Dorp 5 kilometer. Ook op de A4 de andere kant op bij het Ringvaart Aquaduct 4 kilometer door een kapotte auto. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A12 Den Haag Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 13 kilometer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer. En op de N44 Wassenaar-Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer.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 Het is kwart over zeven. Dat betekent dat het tijd is voor de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. dan beginnen we met Buddha, de Beach Dance Party bij de haven van Zandvoort... waar onder andere dance- en trance muziek wordt gedraaid. Voor al klein prijsje, namelijk maar 10 euro, bent u al binnen. Het evenement begint, begint om 8 uur en eindigt rond middernacht. Dan Lauren Hardy Open Golf Toernooi met wel liefst 18 holes om te slaan voor maar 50 euro. Eh, dat is weinig. Eh, doe je al mee en dat is inclusief buffet en drie consumpties. Dit gaat plaatsvinden op de, golfpla de golfbaan van Zandvoort. Op 7 september aan de Duinsveldweg 3. Dus schrijf je in bij Laurel en Hardy. Dat is eigenlijk niet duur. Als je nagaat hoeveel een abonnement kost op de golfbaan. Dan op 10 september begint het KLM Open ook weer. Maar daar vertel ik de volgende uitzending meer over. Bent u benieuwd alvast naar dit evenement?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 Really ride for Baby, tell me, would you die for me? Would you, die for would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me?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 I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All My life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. so easy.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 Op nummer 4 Jurassic World voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3 Spangas in actie voor 6 jaar en ouder. Op nummer 2 Minions voor 6 jaar en ouder. Dat zijn, weet je wel, die kleine gele poppetjes. Die hebben nu zelf een film gemaakt van een verschrikkelijke ikke. En dan op nummer 1 daar staat binnenste buiten voor alle leeftijden. La, la, la, I, I'm fighting this urge, but you make me say. you make me say. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn, I, I can't find the words. you stole my heart. We had a summer flame. And I told my heart it was just a summer thing. But you made me fall in the winter, bloom in the spring, from June to December. just wanna go summer. slowly dying. Cause magic might just got your key. That's how you know you fucked up. haven't had more zeros in your bank than all the matrix coding. Now you're in your mama's basement, cause you spend every paycheck. The IRS, your new best friend, that's how you know you fucked up. California. Got lost in money, drugs, and women out for all your dollars. Now Nico's unemployed. This love for coke destroyed him. So now we back in Norway. That's how we know we fucked up. the big spend up, Grabbing the check every dinner. Whoa. Showing out to your girlfriend, best friends, just so they could wish they was with ya. Wait. You ain't wanna hit the club, but the pressure no, got you out trying to get a table in the picture. No. Everybody Snapchat pictures, no. but ain't nobody trying to drop on the liquor. Nah, nah. i been getting so twisted, tied up. Bye bye. Think we should leave after I pay, but you forgot to save cash for the valet. That's how Wait. you know you fucked up. taking off. I'm a hard worker, I'm far from the boss. But when it's said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. <laughs> right, nah, baby, <laughs> this my life. Wanna have fun for a night? Then just. Everybody till you come undone. casa, campo, who would've thought Deacon? Down in Key Largo, you know I'm on that sticky. Icky, icky, icky, icky.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 Dolly, Goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hi. Hey. Lekker veilig in de studio, hè jij? Oh. Eh, jij zit nou eh, in, bij Talassa, hè? Op die paal zitten. Ja. Hoe is het nou om op de paal te zitten? Verschrikkelijk. Ja. Ik, ik, zag al, ik zag al een berichtje op Facebook dat je het heel hoog, eh, heel hoog vond. Ja, want er staat best wel een hele harde wind. Er staat zelfs zo'n harde wind dat de windmolens die ik hier zie, die staan stil. Die hebben ze uit moeten zetten, want dat weet je hè, met die windmolens. Als het waait, dan gaat ze stuk. Dus dan moet je ze uitzetten, dan staan ze stil. Maar goed, hier sta ik niet echt stil, want Thomas, het is ook nog eens een keertje uh, vloed en uh, springvloed. Dus dat zijn gigantische golven en die beuken tegen die paal aan. En door de wind en door die golven voel je steeds die paal heen en weer gaan. Nou, ik moet zeggen, hoe laat is het nu? Kwart voor acht. Eh, kwart voor acht. Het begint nu een klein beetje te wennen. Maar tot voor vijf minuten geleden vond ik het zo eng. <laughs> Ja, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> Ja, maar ja, goed. Thomas, alles voor de handtekeningen, hè? Ja. Want daar draait het allemaal om. En eh, ik mag je een, een primeur geven. Nou, vertel. Nou, net voordat ik eh, naar boven ging, hoorde ik dat eigenlijk moest de, het platform alweer omhoog gehezen worden. Maar doordat die vloed aankwam, heb ik toch weer een beetje mazzel gehad. Wachten ze nog tot morgen? Maar er zijn inmiddels geteld en er zijn nog lang niet alle handtekeningen, want we moeten er nog heel veel binnenkomen waarvan we weten dat ze er zijn. Maar geteld zijn nu 31.700 handtekeningen. Joehoe! Dus, dus dat gaat de goede kant op, jongens. Zeker, zeker. Nou, dan wil ik wel even voor in mijn broek poepen, hoor. Vind ik niet zo erg. Mhm. Hè? Ja, en... <laughs> Als je nou erboven staat, hè? Ja. Heb je het dan koud? Ja, het is ijskoud hier. Ik heb eh, eh, eh, drie dubbel... ik heb een heel dik vlies trui aan. Daaronder een, een shirt met lange mouwen. Daaronder nog een hemd. En dan heb ik een winddichte jas. En toch is het nog koud. En ik zit ook helemaal... Mijn hoofd zit helemaal ingepakt. Want dat water, hè, daar komt zoveel kou vanaf. Want we hebben wel een, een schermpje tegen de, tegen de wind, hè, dat je een beetje beschut zit en daarboven zit een zeiltje. Ja. En, eh, maar ja, weet je wat het voor Het uitzicht is fenomenaal hoor. Ja, dat geloof ik wel. Ja, en weet je, eh, ik, ik sta natuurlijk dubbel te genieten. Want als we die 50.000 handtekeningen niet halen, dan kunnen we nooit meer zo mooi de zee in kijken als dat ik nu sta te kijken. Nee, Nee, dus dat is ook wel weer een dingetje, hè? Zeker. Ja, ja. Wou je nog meer van me weten? Nou ja, ehm, als het nou regent of zo. Ja. En dan? Dan word ik nat. Nou, als ik goed oppas, word ik niet nat. Eh, ze hebben een zeiltje gespannen aan één kant. Dus daar kun je dan onder gaan staan of zitten. Maar inmiddels eh, is daar al lekkage geweest. Oh god. En dan ook, ja, ja. En je moet dan ook elke keer, want als je daar dan, als dat, als dat eh, water van de regen, en ik, volgens mij gaat het ook straks regenen, want er komt een hele donkere lucht aan. Maar als dat water op dat zeil gaat, dan gaat het zeil natuurlijk naar beneden zakken. Dus dan moet je ook steeds op de stoel gaan staan en dat, eh, dat zeil omhoog slaan, weet je wel. Om het water af te halen. Dat het niet scheurt, anders heb ik alsnog een plons water over me <laughs> Ja. maar het is wel apart om mee te maken hoor, Thomas. Het is echt eh, heel bijzonder om hier te staan. Hoe hoog staat die pal nou? Ehm, eh, nou, hoe hoog weet ik eigenlijk niet precies. Als ik zo naar beneden kijk, dan schat ik een meter of 6, 7. Dat is toch best hoog? Maar ik zal het straks eens even navragen, want ik, ik weet ook eigenlijk niet precies. Die, eh, dat, dat, eh, dat platform staat op 25 meter, maar ik denk niet dat dat... Of tenminste, staat op 25, maar dat staat voor de 25.000 handtekeningen die we eergisteren gisteren nog hadden. En, ehm, dus ik denk niet dat dat de meters zijn. Nee, het is geen 5, tuurlijk is het geen 25 meter. Wel nee. Nee, even kijken. Ik sta zeg maar één hoog van bouwers. Ja. Ik sta op gelijke hoogte met, eh, met de eerste etage van bouwen, zo'n beetje. Oké. Moet jij maar even gaan rekenen hoor, want daar ben ik niet zo goed in. Ik ook niet. <laughs> Maar dat maakt niet uit. Nee, tuurlijk niet. Maakt ook niet uit. Het gaat allemaal om die handtekeningen, joh. Als je nou op het strand kijkt, hè, komen er dan veel mensen op af? Nou, zo af en toe hoor ik ineens gejel of eh, fluiten. En dan zie ik dus dat mensen inderdaad even staan te zwaaien en eh, duimpjes omhoog. Maar ja, het is natuurlijk etenstijd en eh, het is niet echt, echt weer dat je zegt van goh, laat lekker naar het strand gaan. Het begint nu ook echt leeg te raken. Ik zie nog een enkeling lopen. Maar wat ik wel heel veel zie, en daar heb ik heel veel afleiding aan, dat zijn die sportjongens, hè, die met hun surfplankje of hun bodyboard, hoe noem je dat? Bodyboard geloof ik, hè. Daar gaan ze mee de zee in. Het zijn natuurlijk gigantische hoge golven nu. Dus eh, dan zie je zo leuk, hier gaat er weer een op met zo'n golf mee op zo'n bord, weet je. Dat is heel leuk om te zien. Dus ik hoop dat het nog lang licht blijft. Dan kan ik daar nog even van genieten. Ja. Nou, nog een laatste vraag. Ja. Um, Jij zit nu, als het goed is, tot 12 uur op de paal, toch? Ja, tot 12 uur. Komt er dan eh, nog iemand anders naar jou? Ja, ja, om 12 uur word ik afgelost. Als ik het goed heb door René Jansen, die ken ik niet persoonlijk, maar ik heb die naam horen vallen. En die gaat dan weer zitten van 12 uur vannacht tot 6 uur morgenochtend. En die wordt dan weer afgelost. Dat is 10 eh, dagen lang. Uh, vier, uh, vier personen per 24 uur. zit ieder 6 uur. Dus er zijn 40 mensen die, uh, die hier uh, aan meedoen. En ik heb Jonas vandaag afgelost. Oké. Ja. nou, bedankt. Eh, het water zit. Ja, nou, nog een fijn programma verder. Eh, ja, jij ook heel veel succes op de paal, hè? Ja, dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. 12 uur moeten we maar denken, hè? Ja. <laughs> Oké, ja, er zwaait weer iemand. Ik heb dit het Leuk, hè? Ja. ja. Oké. Oké, man. Doei, doei. Doei, dag. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? family <laughs> and where we're from. to eat and run antelope. the sun. naar bed. Ik uh, eh, kap dit liedje eerst eerder af omdat ik een verzoeknummer heb van mijn vader. En die houdt heel erg van, ja, soort hardstel. Hardcore hardstel. Wat je het ook noemen mag, maar hier is Kraantje Papi met MUZIEK leukste party van het dorp Mensen welkom in de feestjes. Iedereen en iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feestjes. Welkom op de allerleukste party van het dorp Mensen welkom in de feestjes. Was het elke avond maar een feestje zoals hier, zoals hier. Ik zeg, ik ben er volgende week weer. We gaan nog één keer los. En welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp, mensen, welkom in de feesten. Was het elke avond maar een feestje zoals hier. Dit wordt hakken, lachen, denken, lachen. shirt en dansen op die foute hit. Stuk gaan, foute shit, wie dat alle water is. In de polonaise en we zingen samen. We willen meer bier sneller. We willen meer bestellen. We willen meer bier sneller.